Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. Winkels van Selexis Boekhandels moeten open blijven. Dat is de inzet van de bewindvoerder. De winkels vallen op dit moment niet onder de surseance die gisteren is verleend voor Selexis. Die geldt alleen voor de moedermaatschappij. De bewindvoerder hoopt financiers te vinden die de winkels open kunnen houden. Mogelijk komt er een overnamekandidaat. Selexis is eigenaar van een keten van 42 boekwinkels en heeft ook een internetwinkel. Koninginnedag wordt in Amsterdam dit jaar anders gevierd. Grote evenementen als Loveland, Twisted en het Slam FM feest worden buiten de binnenstad georganiseerd. Ook moet voor bijna alle feesten van tevoren een kaartje worden gekocht. Door het verplaatsen van de grote evenementen en het reguleren van de kaartverkoop hoopt de gemeente Amsterdam de overlast in de binnenstad te verminderen. Het Franse autobedrijf Peugeot gaat samenwerken met het Amerikaanse General Motors. De fabrikanten willen gezamenlijk motoren en onderdelen ontwikkelen en samen inkopen. De fabrikanten hopen zo in vijf jaar tijd anderhalf miljard euro te besparen. Vooral General Motors staat onder druk om de kosten bij dochterbedrijf Opel fors te verlagen. Dat merk draait met verlies. Hero Brinkman is niet bang dat nog meer Noord-Hollandse statenleden alsnog bij de PVV blijven. Woensdag ontstond een splitsing in de Noord-Hollandse statenfractie. Twee van de zes leden bleven bij de PVV, drie anderen stapten er samen met Brinkman uit. Vanochtend werd bekend dat het statenlid Bot terugkomt van haar besluit om de PVV te verlaten. In Friesland worden vanaf maandag geen kievitseieren meer geraapt. Het wettelijk kwotum is nog niet gehaald, maar door het warme voorjaar zijn boeren al klaar met het voorbewerken van hun land. De Bond van Friese Vogelwachten begint daarom met het markeren van de nesten, zodat boeren eromheen kunnen maaien. Dit jaar hebben mensen zo'n 3500 kievitseieren geraapt. Het wettelijk maximum was bijna 6000. Het weer, volop zon, middagtemperatuur 13 graden op de Wadden tot 19 graden in het binnenland.